Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama heeft moslimleiders opgeroepen zich duidelijker te distancieren van terreurgroepen als IS. Hij deed dat tijdens de conferentie over extremisme in Washington, waar ook de Rotterdamse burgemeester Abu Talib bij was. Volgens Obama doen terroristen alsof zij de islam vertegenwoordigen, terwijl ze in werkelijkheid de islam misbruiken. Tot nu toe nam Obama het woord islam bijna nooit in de mond als hij sprak over IS. Juist omdat hij niet wil meedoen aan de propaganda van de terroristen. Meestal had hij het over gewelddadig extremisme. Dat leidde tot kritiek van met name republikeinen. Die zeggen dat Obama probeert te verdoezelen dat er een verband is tussen de islam en terrorisme. De man die dinsdagavond op het station van Wiegen werd doodgereden door een trein is niet geduwd. Dat zegt de politie na onderzoek. De Nijmegenaar had ruzie met een andere man en rende achter hem aan. Daarbij staken ze het spoor over. Toen de man aan de overkant op het perron wilde klimmen werd hij gegrepen door een trein. Volgens de politie was de 32-jarige Nijmegenaar zelf op het spoor gesprongen. En werd hij ook door niemand tegengehouden toen hij weer op het perron wilde klimmen. Vier verdachten die waren opgepakt zijn weer vrij. In Rome heeft de politie gisteravond een groep Feyenoord-fans van een plein verdreven. Volgens Italiaanse media misdroegen ze zich op het plein en gooiden ze met flessen. Er is een aantal supporters gearresteerd, maar hoeveel is onduidelijk. De Feyenoord-fans zijn in de stad voor de wedstrijd vanavond tegen AS Roma in de Europa League. Nederlanders gebruiken steeds vaker meerdere media tegelijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gemiddeld gebeurt dat ruim een uur per dag. Het gaat dan bijvoorbeeld om internetten tijdens het televisie kijken. Ongeveer drie uur per dag wordt mediagebruik gecombineerd met andere activiteiten, zoals tv kijken tijdens het eten of radio luisteren tijdens het huishouden.